De socialistische en christendemocratische fracties vonden haar optreden van vanmiddag te zwak. Waarschijnlijk vonden ze dat Kroes zich niet goed genoeg had voorbereid. Alle kandidaatcommissarissen moeten bij een hoorzitting verschijnen voordat ze worden benoemd. Kroes moet de nieuwe eurocommissaris voor digitale agenda worden. De twijfel over de liberaal Kroes lijkt een politieke achtergrond te hebben. Eerder deze week kwamen twee christendemocratische en een socialistische kandidaat in zwaar weer terecht in het parlement. De Limburgse gouverneur Frisse heeft Jan Mans benoemd als waarnemend burgemeester van Maastricht. De PvdA'er was eerder onder meer burgemeester van Enschede. Mans neemt de plek in van CDA-burgemeester CDA Leers. Die stapte gisteravond op nadat een meerderheid van de gemeenteraad het vertrouwen in hem had opgezegd. Mans blijft in Maastricht totdat er een definitieve opvolger voor Leers is gevonden. Drie werknemers van een bedrijf uit Den Bosch zijn onwel geworden nadat ze vanochtend in aanraking waren gekomen met de inhoud van een poederbrief. Ze hadden last van ademhalingsproblemen en duizeligheid. De drie zijn behandeld door ambulancepersoneel. Het is nog onbekend wat voor poeder er in de brief zat. De toekomstige eurocommissaris van Verkeer, Callas, vindt het niet goed dat lidstaten al bodyscanners op luchthavens plaatsen nu er nog geen eenduidige Europese regels voor zijn. Nederland is een van de landen die de scanners al gebruikt. Schiphol wil de komende tijd nog eens 60 in gebruik nemen. Kallas zegt dat de bodyscanners kunnen bijdragen aan de veiligheid... maar hij wil nog wel meer onderzoek doen naar de onder meer de privacy-aspecten. Over een paar maanden zal hij met een voorstel komen. Het weer vannacht nevelig of mistig.